Maar die is dus helaas overleden. Het is zeer spijtig. Maar daarmee zijn de bestanden dus ook weggegaan. En ik ben nog niet op tijd geweest om daar weer het normale intro op te zetten. Dus sorry daarvoor. ZFM voor Zandvoort en de regio. Maar wel gewoon een normale ziepauw zoals je gewend bent met eh, ja, de normale pol. Eh, helaas geen filmupdate deze week, want er waren geen nieuwe films. Maar natuurlijk wel weer de nieuw. En ik heb echt ontzettend veel nieuws van jullie gekregen via de mail. Dankjewel daarvoor. Maar ook echt nieuws dat ik dacht van, eh, nou van welke site halen jullie dat? Bijvoorbeeld een tweet van de Mount Everest. En we gaan nog over een inbreker hebben die een plastic pistool pikt. En ook nog over een kannibaal die een internetdate maakt. Goed, het komt allemaal aan. In 1 uur G-Power van 5 tot 6. En we gaan er flink tegenaan. Zo met de Black Eyed Peas. Die een beetje een nummer drastisch hebben omgegooid. This is International. Big Mega Radio Smasher.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 Maar ik ga eerst even beginnen met wat serieus. Want in het CGT-ziekenhuis eh, in Hengelo... Eh, heeft, die heeft daar twee uur zonder stoom gezeten... Eh, het, uh, de stoomviel iets na half negen uit. het kwam omdat er eh, een kastje, in een kastje daar, dat, dat ging totaal fout. Dus normaal in een ziekenhuis heb je dan nog een noodaggregaat dat alles wat blijft doen. Maar die viel ook uit. Dus vijf patiënten op de intensive care moesten handmatig worden beademd. Dus normaal gaat dat met van die pompen, maar toen moesten handmatig worden beademd. En iedereen die daar dan binnenkwam voor een operatie, die werd zo snel mogelijk doorgestuurd naar ziekenhuizen in Almelo en Enschede. Nou ja, eh, oh, trouwens nog even voor de, voor de twitteraars die helemaal verslaafd zijn aan Twitter. Als je nou ooit nog op de Mount Everest wil, maar je overweegt het toch niet te doen omdat je daar niet kan twitteren. Dat is een leugen. Want je kan ook twitteren op het topje van de Mount Everest. Dat heeft namelijk uh, eh, bergparklimmer Kenton Cool heeft dat ook eh, laatst gedaan. En hij had dan wel een zwakke 3G-signaal. Maar hij heeft toch een tweet kunnen versturen.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 Je zit, eh, zit lekker op je, op je zaterdagavond. Zit je even lekker, eh, ik hou van Holland te kijken. Dus met het familietje en om een beetje dat bioscoopgevoel te krijgen. Doe je het licht uit en alleen de tv aan. De box een beetje uit natuurlijk. Is het hartstikke rustig te kijken. En ja, je zit een beetje aan de borrelnootjes en de chips. Maar dan opeens, opeens komt iemand binnen. En die heeft een wapen bij zich. En eh, het, is, eh, en het, is, en het is een dief. Ja, denk, wat, is dit nou? Maar ja, die dief zelf, die denkt natuurlijk ook, hè, die mensen zijn thuis. Dat dacht ik helemaal niet. Nou ja, zoiets gebeurde dus ook eh, in, in Amerika. En nou ja, die, uh, die, die overval, althans die inbreker, die had een, echt een pistool mee. En ja, die, die, die, die dacht, oh, die mensen zijn thuis, ja, dat kan, dat kan ik toch eigenlijk niet maken. Maar die zag toen op zo'n op zo'n desvaar, zag die een pistool liggen. Dus die denkt, Shit, ik moet hier wegwezen, want anders heeft straks iemand ook een pistool nog hier. Dus ik moet zo snel mogelijk weg. Maar dat bleek dus een speelgoedpistool te zijn. Dus nou ja, ze zijn naar hem op zoek, uh, wie het nou echt heeft gedaan. Maar ja, goed, het enige, ze buiten is eh, voor die avond, voor dat avondje Ik hou van Holland, is het toch maar geworden, ja, een speelgoedpistool uh, Weet je, als je zo graag wil, dan, dan geef ik het je nog wel.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 Wat een scoop. Het is net uh, eh, 10 minuten geleden gebeurd. Eh, het op Schiphol, de Marseillais op Schiphol heeft iets na half vijf eh, woensdagmiddag, dus nu, de bemanning van een vliegtuig ontzet van een zeer agressieve bid. Dat meldde een woordvoerder van uh, de C. De man viel de manning om nog onbekende reden aan op de vlucht van Polen naar Groot-Brittannië. Aan boord waren 157 passagiers. Het is een heftig voorval geweest. Door de worsteling ontstond een dreigende situatie. Als dus de zegsman van de Marseillais, zijn dus de mensen die een beetje de controle houden op Schiphol de crew eh, had eh, zelf zich verschanst in de cockpit en het vliegtuig. De gezagvoerder besloot daarom het vliegtuig zo snel mogelijk te laten landen op Schiphol. Er zijn geen gewonden gevallen onder de passagiers en de bemanning. De agressieve man is wel licht gewond geraakt. Een team marechaussées heeft uh, de Brit uit het vliegtuig gehaald en aangehouden. En de politiedienst op de luchthaven onderzoekt nog waarom de man tot zijn daden is gekomen. Dus net 10 minuten geleden gebeurd. En nu al op CFM. Ik ben zo blij met dat ik zo'n scoop heb. Oh, echt, dat, wil je toch gewoon een scoop? Die screen. Is het any wonder? Het is ook zo goed weer. En uh, een kannibale date op het internet. <laughs> dat en meer. In nog een half uur CFM. Met Sea Power. Tot 6 uur met mij, David. ik motherfucking ik zit. Ja, noem mij anonymous, noem mij anonymous. Dus Schatje, je woon niet boos als ik het nieuw aan je zit. Eh, eh, ik ben de man, ja, ja, dit de man ben ik. En jij gewoon een nicht zoals de dochter van mijn tante is. Dochter van mijn tante Schatje, het is zo wel oh man, so wrong, man, so wrong.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 Ik kan hou man, ik kan hou man. Nee, nee. Bitches willen chillen, want die kill komt op tv. Zet je tv aan en kijk de WW gewoon, Nog steeds, steeds dran en hij heeft geen baan. bad bad truc.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 samen zijn het Don Lomp en Famous. Ik ben Don Lomp en Famous. Bitches zitten aan mijn penis. Yes. En het is weer tijd voor de splinternieuw van deze week. En eh, ja, het is, het is voor mij echt een prachtig nummer geworden. Hij is echt eh, heel veel keer is die via de mail binnengekomen. Ja, doe dat als splinternieuw. Doe dat als splinternieuw. En de videoclip is ook echt geweldig. Want deze videoclip, ja, het is eigenlijk heel simpel. Hij zit gewoon in zijn kamer. En het stel apen, die, eh, ja, die doen gewoon een beetje met hem mee op de muziek. Maar het is een prachtige videoclip geworden. Dus je moet maar even checken op YouTube. En dan heb ik het natuurlijk, de meesten het al weten, over Bruno Mars en The Lazy Song. En ja, het is, het is gewoon, het is, het is een, weer een heerlijk nummer. Hij is weer een beetje opgekomen van zijn, ja, van toch zijn cocaïneverslaving. Want hij zat er weer aan op het toilet, dus hij is weer terug.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 plain Goddamn, damn She, she, she want it I wanna get to her She know that It's right here for her I wanna See her break it down yeah. I'm ballin' blowing money She work girl, she work pole, she break it down, she take it low, she find as hell, she bout to go, she doing a thing out on the floor. Her money, money, she make it, make it look at the way she shake it, shake it, make you want to touch it, make you want to taste it. How you lust for it, going crazy, face it now, don't stop. Get it, get it, the way she shake it, make you want to hit it. Then she double joint it from the way she split it, got your head fucked up from the way she did it. She's so much more than you used to. She knows just how to move to seduce you. She gonna do the right thing and touch the right spots and dance on your lap till you ready to pop. She always ready get it when you want it. She want it like an info, the info. I show you where to meet her from the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. She gon' give you what you want. What you talk to you. Baby, you're so new age. You're like my new craze.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 Uh, hey, heb, de, hebben 50 Cent het nummer van Milo gecoverd? Nee, nee, nee. 50 Cent is toch echt de officiële? Maar soms omdat die van Milo zo bekend is geworden, zijn Angel Technology, dat, ja, dat je soms echt die soms echt, hè? Die ken ik van juist die plaat. Maar hij is toch officieel van 50 cent. Dus uh, all the rights go to 50 cent. En dan nog even uh, over het, uh, over het kannibalen. Festijn, laten we maar zeggen. Want uh, nou ja, een kannibaal die dacht, nou ja, laat ik een beetje meegaan met de tijd. En laat ik iemand zoeken die zichzelf wil, wil laten opeten voor een redelijk prijsje. Terwijl je er later niks meer hebt. Dus toen had hij op een gegeven moment een afspraak met een 43-jarige man. En uh, nou, dan had die kannibaal afgesproken hoe het zou gebeuren, hoe die zou opeten. En nou ja, heel gruwelijk allemaal. En het ging, eh, ja, er staat hier ook hoe het, eh, hoe het zou gebeuren, maar daar, daar zal ik maar even niks over zeggen. Maar op het laatste moment uh, dacht de Zwitser, dus waar hij mee af had gesproken, die het was een Zwitser. Die dacht, nou, nee, nee, laten we het toch maar niet doen. En nou ja, toen, toen belde hij de politie. En eh, toen is de kannibaal ge, eh, gearresteerd. Dus eh, als, je, als je ooit nog op hives aan het zoeken bent naar een kannibaal. Het kan misschien ook nog echt zijn ook. En dan geven we het weer voor je. vandaag is het heerlijk, zo'n 20 graden. Morgen kan je ook rekenen op zo'n 18 graden. Alleen ietsje meer neerslag dan vrijdag wordt het 19 graden, maar neemt de eh, neerslag wel af. Dan zaterdag neemt de neerslag ietsje toe, maar wordt het wel nog steeds uh, eh, 17 graden. En zondag is er eh, een kleine kans op neerslag. De kans is niet heel groot, maar de kans dat het even is, ja, die zit er wel in. En het wordt zo'n 15 graden, dus nou heerlijk weekend. Nog niet echt zandweer. maar goed, dat komt nog wel, dat komt nog wel. En zit op ons nummer dus, Jean-Paul en Temperature. Oh, wat een mooi brug bruggetje zeg. Zo, die moet ik vaker gebruiken. Eh, well, I'm oh on the way the time cool. I wanna be keeping you warm I got the right temperature for shelter you from the storm Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on And girl, I wanna be the papa, you can be the mom Oh, oh see the girl them broke out on the floor From you the one a workless performer From you the one a man where can't turn you on Girl, me can see you when them upon ya Can't stand for the long, nah Eat no yam, no steam fish, nah, no green banana But down in Jamaica, we give it to you hot like a sauna Well, woman, am the way, the time cold I wanna be keeping you warm I got the right temperature for shelter you from the storm Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on And girl, I wanna be the papa, you can be the mom Oh, oh and girl, you got the chest out, but you know we out, cause girl, you impressed out. And if it is out of me, if it is out, cause I got the remedy for make you de-stress out. Me have a it because me God bless out, and girl, if you want it, you have to confess out. And a life where we need set speed, if it is to my chest out. Well, I'm on the way, the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom so me crazy now This straight drop it and a it and flavor show ooh, ooh. Time for me make baby now To stop boy like you I get shady yo ooh, ooh. Woman don't play me now Cause I'm a fits and fat not greedy yo ooh, ooh. My loving is the way to go My loving is the way to go Well woman the way that time cold I wanna be keeping you warm I got the right temperature For shelter you from the storm Hold on girl I got the right tactics to turn you on And girl I wanna be the papa you can be a player like me, with a brother like me, girl, there is no other. No need to talk it right here, the spark it right here, keep it undercover. Know me love how you fit in your blouse and your fat in your jeans, I'm a wild discover. Everything about you, baby girl, can you hear when me utter? Well, I'm on the way, the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa you can be to the girl, them broke out on the floor From you don't wanna work with performer From you don't wanna man work can't turn you on girl. make I see you when them upon ya Can't stand for the long nah Eat no yam, no steam fish, nah, no green banana But down in Jamaica we give it to you hot like a sauna Well, I'm um, on the way the time cold I wanna be keeping you warm I got the right temperature for shelter you from the storm Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on And girl I wanna be the papa, you can be the mom Nou, en het, eh, ja, ik, ik, ik, ik het goed. En het kan je echt niet ontgaan zijn deze week. De dood van Osama Bin Laden. En nou ja, er is eh, heel veel om te doen van, eh, zeggen, sommige islamieten zeggen zelfs... Ja, hij was al lang dood en uh, dat hebben die Amerikanen helemaal niet gedaan. Maar er zijn, het is gewoon zoveel bewijs van. Het is gewoon zo klaar. Dus, eh, maar heb ik dus eh, deze week gevraagd. Van, eh, ja, Oost, want hij is dus gewoon door zijn hoofd geschoten en is daarna gewoon de zee in gegooid. Een zeemansgraf noemen ze dat netjes. Maar had hij niet voor het gerechtshof gemoeten? Dus de pol van deze week was Osama Bin Laden had naar de rechtbank gemoeten. Ja, net zoals iedereen, zei 23%. Nee, niet naar een normale rechtbank, maar naar een militaire rechtbank, zei 13%. En uh, nee, het is een goed voor hem, zei 26%. En zelfs 38%. En ja, dat, dat viel me echt op. Die zei gewoon nee. En dat moet met alle oorlogsmisdaders gebeuren. Dus bijvoorbeeld, eh, nou ja, uh, Gaddafi. Als we die nog pakken zouden krijgen, zouden we precies hetzelfde mee moeten doen. Of, nou ja, zulke mensen. Nou ja, goed... Ja, ja het is, eh, ik, twijfel dat een beetje over. Van, ja, je kan, eh, het, is, het is natuurlijk niet zo netjes hoe het is gegaan. Maar ik bedoel, wat die man allemaal gedaan heeft, is natuurlijk nog veel, veel, veel, veel, veel erger. En ja, als je die man een beetje laat, eh, in je helikopter een beetje laat liggen. Nou, ik denk dat hij niet erg gezellig dat ritje maakt. Dus ik denk dat het ook wel verstandig is geweest om er gewoon even van af te doen. En denken, ja, ja dan, dan zijn we van het gezeur af. Dus ik geef ze toch gelijk in deze keer. En uh, ja, meer kan ik er eigenlijk niet van zeggen. Het is broodje bakpaal om je een beetje wakker te krijgen na zo'n woensdag. Oh, ik, eh, echt, donderdag is toch mijn ergste schooldag, maar woensdag komt dan nou Broodje bakpaal. Je kan het niet ontkennen, die pannenkoeken moeten aan deze nieuwe stroom wennen. Van het noorden naar het zuiden, van Eethout tot Roffa brengen Wil je kruiden concurreren met je silpa We hangen in je buurt met de schoenen naar je lantaarnpaal Dit is voor de gekkers, dus Ben en Jonas zeg doen normaal, kibbel brengen Harry De buurt zijn nachtmerrie Die kerel komt wederom als de king, vraag het Larry Een plus ik ben je juice en dat is de eerste film van pak Mijn bloed dit het losjes, maar mijn flow zit er strak De gasten willen lullen, maar ik hou het zelf bij Poenie Je doet een hoop emotie, maar je mijn flows doen niet De gasten willen lachen, maar we lachen aan de bank Dus zijn ze niet meer dankbaar, dan worden ze veel Dus thanks voor de geitjes en thanks voor je zijn. Want niemand is een topper zoals ik met die your Broodje warm vlees, broodje bakpaal. Broodje warm vlees, broodje your Broodje warm vlees, broodje bakpaal rond door de stad op een vers jou. Broodje warm vlees, broodje bakpauw Rollen door de stad op mijn Vespa, jou. Broodje warm vlees, broodje bakpauw Verrek de mongool, wat kijk je nou? Wie noem je nieuw kid in de scene? Stilo is te clean, door de jaren heen verwesterd Maar geboren in de lean Daar in het diepe zuiden waar ze leunen op geks in een groene open mantel met een matje in hun nek. En een broodje warm vlees of een broodje bakpauw. En bij de snackbar op de hoek, daar pompen ze daily die sound. Geen album in de winkel, maar de buzz die wordt groter. Ben geen hype rapper, maar bewust van de mode. Een paar nieuwe Asics of Clarks in het badge. Steeds meer fans, steeds meer om te matchen. een nieuwe jeans met wat gaten op de knie. Nieuwe tattoos op mijn arm, laat mijn vader het niet zien. Zolang ik knaken maar met wat ik doe en wil Want wat ik doe met skills wordt me never niet te veel Ze willen dat ik fout doe Willen dat ik gauw doe Willen dat ik helemaal crazy word Maar zeg ze hou doe Broodje een vlees, broodje bakpaal. Broodje een vlees, broodje bakpaal. Broodje een vlees, broodje bakpaal. Broodje warm vlees, broodje bakpauw Rollen door de stad op mijn Vespa, ciao Broodje warm vlees, broodje bakpauw. Verrek de mongool, wat kijk je nou? Broodje warm vlees, vlees Wat denkt hij jongen, hè? Dat ik voorbij kan komen fietsen met zijn blije bak Broodje bakpauw, pauw, pauw. Je bakpauw op een zit. En ik heb gelijk ook even eh, de, de, ja, de, de computer even gelijk gezet met ons, eh, ja, met ons database systeem. Dus dat zit ook weer helemaal goed. ZFM voor Zandvoort en de regio. Maar ja, over een broodje bakpauw gesproken. Ik krijg ook wel honger. En eh, nou ja, dat is maar, dat is maar ook goed op het, goed op het goede moment. Want we zijn alweer bijna aan het einde. Ja, en eh, nou ja, het was een beetje een krappe uitzending. Eh, ik eh, had nog vijf meer nieuwsberichten. Maar die ga ik dan gewoon de volgende keer behandelen. Ik wil sowieso even bedanken voor het vele mailen. Wat deze keer is gebeurd. Het is echt meer dan een normale uitzending. En als je dan nou nog een idee hebt voor een splinternieuw. Of wil je graag nog even het, wat bizar nieuws kwijt. Bijvoorbeeld van die kannibalen had ik persoonlijk nooit gevonden. Dus nou ja, wil je dat even kwijt. zeepower@live.nl En garandeer, ik ga je garandeer dat ik het lees en dat ik ook nog even antwoord op je. Maar ik kan je niet garanderen dat het erin komt gelijk de uitzending nadat je het hebt gestuurd. Maar het zal er een keer inkomen. En voor iedereen die eh, deze keer de top 40 plaatjes heeft aangevraagd. Ja, ik heb deze keer niet kunnen draaien omdat ik het natuurlijk nog niet mee had. Maar de volgende keer staat het weer allemaal op de computer hier. En heb ik het allemaal bij me. Dus dan kan je zelfs live in de uitzending kan je, kan je nog je laatste plaat insturen. Om, eh, om nog even hem erin te krijgen. Nou ja, goed, ik wil je voor deze keer heel erg bedanken. En ik vond het zoals gewoonlijk weer hartstikke leuk. En ja, ja het, is, het is toch altijd moeilijk om te eindigen. Maar ik doe het toch wel in stijl met Fede Kan En put your hands up. Voor die toy, voor die toy, bedoel ik. Hey, ik spreek je volgende week weer. Dankjewel voor het luisteren. Dit was Sipa over deze week. Maar volgende week knallen we weer e- even hard. Dus ik spreek je dan. En ik zie er al nu naar uit. Geniet van je weekend.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 Hij is de eerste Nederlander die een rit in de Giro heeft gewonnen na Jeroen Blijlevens in 1999. De 30-jarige Wening van de Raboploeg nam ook de roze leiderstrui over van de schot Robert Miller. De rit ging over ruim 190 kilometer van Piombino naar Orvieto. Voor de Raboploeg was er ook een tegenvaller. Op zo'n 20 kilometer voor de finish kwam Tom Jelte Slachter zwaar ten val. Het is nog niet bekend hoe hij eraan toe is. Op Schiphol heeft de marechaussee een Brit in een vliegtuig overmeesterd die de bemanning had aangevallen. Alle bemanningsleden hadden zich in de cockpit verschanst. Het vliegtuig was op weg van Polen naar Engeland, maar de piloot besloot wegens de dreigende situatie op Schiphol te landen. Volgens de marechaussee is de situatie aan boord heftig geweest, maar er zijn geen gewonden onder de bemanning of de passagiers. De Brit is licht gewond geraakt. In Libië hebben opstandelingen het vliegveld van de westelijke stad Misrata veroverd en de troepen van kolonel Gaddafi verdreven. De rebellen liggen al weken onder vuur. Honderden opstandelingen vierden de verovering van het vliegveld en staken achtergebleven tanks van het leger in brand. Misrata is omsingeld door troepen van Gaddafi. Ondanks de NAVO-aanvallen lijkt Gaddafi nog stevig greep te hebben op het westen van Libië. In New York is de miljardair Raja schuldig bevonden aan zelfverrijking door voorkennis. Raja was de oprichter van het hedgefonds Galleon Group. Galleon Group. Via tips van insiders wist hij illegaal tientallen miljoenen dollars te verdienen. Tegen hem waren 14 aanklachten ingediend wegens samenzwering en aandelenfraude. Hij kan een gevangenisstraf krijgen van 25 jaar. Het weer... De stapelwolken verdwijnen, vannacht wordt het helder en rond de 7 graden. Morgen meer bewolking en buien, dan wordt het 15 graden. Aan zee tot 19 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journal. Dit is Wijnand Zwaan van de ANB. E het is een vrij normale avondspits. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Blarikum en Eembrugge 6 kilometer. De andere kant op tussen Amersfoort Noord en Eembrugge 4. A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude Rijndijk 4. De andere kant op tussen Roelofarensveen en Hoogmade 6. Op A10 Noord richting Zaanstad voor knooppunt Koenplein 6. A12 van Den Haag naar Utrecht voor knooppunt Lunette 4. A13 van Den Haag naar Rotterdam voor het Kleinpolderplein 5. A15 vanuit Europoort tussen spijkenissen en knooppunt Vaanplein 9.